Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een groot treinstation in Parijs zijn zes mensen neergestoken. Een van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op Gare du Nord, dat ken je misschien wel als aankomststation van de Thalys. Deze correspondent staat bij dat station. Vanochtend lag daar alles stil, maar de boel komt weer een beetje op gang. Intussen lijkt het, eh, het grootste deel van de treinen weer te rijden. Ik begreep dat er eerder vanmorgen vertragingen tot een uh, uur eh, verlenging van de reistijd zijn geweest. maar er zijn ook nog steeds treinen die hier aankomen en reizigers die in Parijs net binnenkomen. En enigszins verbaasd zijn over de manier waarop ze nu snel en stil naar de zijuitgang worden geleid. Agenten hebben de dader uitgeschakeld. Bij zijn arrestatie is geschoten de man zou zijn geraakt door politiekogels en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waarom hij om zich heen stak. Volle bootjes in Giethoorn en drukke Scheveningse stranddagen. Daar zal dit jaar weer volop vakantie gevierd worden in Nederland, denkt de toerismesector. De verwachting is dat het binnenlands bezoek, dus Nederlanders in eigen land... Eh, na een groei afgelopen jaar ook in 23 eh, doorgroeit. En dat het herstel van het buitenlands bezoek aan Nederland uh, verder gestalte krijgt. Eh, dus dat ziet er eh, positief uit. Verwachting is dat het weer bijna net zo druk wordt als voor de coronacrisis. Vooral een hoop Duitsers zullen deze kant op komen. En dit zullen ze in Terneuzen in Zeeland vandaag en morgen vaker horen. Daar gaan ze oefenen met kleine explosieven, omdat het vorig jaar helemaal misging. Toen wilden ze een deel van een oude sluis opblazen, maar hadden ze te veel dynamiet gebruikt door een rekenfoutje. Je hoort verslaggever Bo Heimensen. De trillingen die waren zelfs tot in de Belgische Ardennen te meten. Ramen in de buurt knapten kapot en huizen liepen schade op. Ook bij deze inwoner. Ik hoorde een enorme plof, alsof het een aardbeving was. Mijn plafonnière kwam naar beneden, die knalde naast mij. Want ik was net koffie aan het zetten. En eh, ik schrok behoorlijk. Het andere deel van de oude sluis moet nog gesloopt worden. En dus houden mensen die in de buurt wonen hun hart vast. Het weer nog. In het oosten is er nog wat regen. Verder bijna overal droog en af en toe best zonnig. Het wordt 10 of 11 graden. Later vanavond zijn er wel pittige buien met onweer en hagel. ZFM. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het eigenlijk alleen maar goed vast op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Maarsen en Apkoude staat 14 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. De vertraging is echter nog een half uur.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 It seems a bit old fashioned now, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Ha ha ha! Where the baritons are singing, and the baddies open screaming. See the hero on the stage, see him dying with much grace.